Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. I can by that probably No. u denken van wie wat nou toch ook alweer dat origineel van I Don't Wanna Talk About It. Ja, dit is Everything But A Girl, maar wie had nou toch ook alweer die grote hit daarmee? Nou, dat weet u wel hè, Rod Stewart. Seal, Kiss from a Rose. graying tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's the high and not the pill.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 Hier in Brabant eh, loopt een formatie rond, luisteren naar de naam Desperado. Eh, ze hebben nog alles eh, wat projecten. Zo hebben ze de Eagles Tribute Band opgericht een aantal maanden geleden. Ja, en dan zeg het al, dan wordt er muziek gemaakt van de Eagles. Hè? Talking to the Moon is een van die nummers, geschreven door Don Henley. Het is nu opnieuw gearrangeerd door Leon Priest en de leadvogels zijn van Wim van de Vlier. hot September sun down in Texas. Suck the stream's bone dry. er zijn eigenlijk maar twee mensen aan te pas gekomen hoor. Acoustic guitar, Wim van der Vliert en piano en violen werden allemaal ingespeeld door niemand minder dan eh, Leon Priest. En Leon Priest is dan ook weer de, de leider van de formatie Desperado. En hij heeft allerlei dingen die hij regelmatig op touw zet hoor. Zo had hij eind januari in de Werft in Kaatsheuvel een middag georganiseerd met uh, singer-songwriters. Rob Crosby was er onder andere ook aanwezig. En hij liet ook een liedje zingen door diezelfde Wim van der Vliert. Wat hij geschreven had met die Rob Crosby. So much. The morning rain falls like a memory Of rainy mornings made for you and me In the smell of coffee brewing In the silence of these rooms Just remind me of the emptiness of not waking up with you. So much, so much to remember since the day I met you. So much, so much to remember that I can't forget you. I thought by now that I'd know how to live without your touch. But baby, I'm still missing you so much. The passing days will keep reminding me that what we had was never. inside, I learned to find myself. So much, so much to remember since the day I met you. So liefhebber bent van eh, luistermiddagen, dan moet u eh, maar eens gaan kijken naar www.desperado.nl voor eh, informatie over dit soort middagen. En ik kan u zeggen, u wordt verrast af en toe hoor. Kent u dit nog? Een dame die al heel lang verdwenen is uit de zien prachtige stem. En waarom ze niets meer doet, snap ik niet hoor. Randy Crawford. Thank you. had het dan net over eh, singer-songwriters. En eh, mensen die dus hun eigen liedje schrijven en het dan ook nog eens een keer op, eh, op een cd zetten. En dan denk ik bij mezelf van ja, dan zou Diane Warren eens een keer naar Nederland moeten komen. Dan zou zij heel wat ja, ogen openen voor de singer-songwriters, denk ik. Want zij heeft voor zo ontzettend veel mensen geschreven. In de pop, in de country, in de blues. En ga ja, zo door. Ask me and I wouldn't even know where to start. Ask if this love runs deep in me. You won't find a deeper love. I'll show you a true zonder meer een uur kunnen vullen met eh, de muziek. Geschreven door Diane Warren en niet één keer dezelfde artiest hoeven draaien hoor. You Still Touch Me van Sting. So now I've met the enemy trying to get over you. A shroud of rain, a memory. I'm trying to get over you. I recognize those cracks. John Hyatt, I'll never get over you. Ja, John Hyatt is ook zo'n eh, groot voorbeeld hè, voor eh, heel veel artiesten die het graag willen maken in de popscene. Nou, één dame heeft dat zeker gedaan, Ilse de Lange heb ik het over. In 1999 eh, mocht zij een cd opnemen naar eigen keuze van de platenmaatschappij. En toen zei ze van, dan wil ik de muziek op gaan nemen van niemand minder dan John Hyatt toen had ze nog een hele goede band achter zich staan. Nico Brandsen, Bart Vergozen, Erik Koenen, Cor Mutsers en de dame zelf natuurlijk. Hè? Een cd met alleen maar muziek van die eh, grote John Hyatt. En daar kon dit natuurlijk niet op ontbreken. Hè? Have a little faith in me. When the road gets dark when you can no longer see. Just let my love throw a spark and have a little faith in me.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 Have a little faith in me. When your cigarette heart hot, cannot speak so easily. Come here, darling, from a whisper start. Have a little faith. against the wall. Just turn around and you will see that I will catch you, I will catch you when you fall, baby. And have a little faith in me. So have a little faith. have a little faith. have a little faith in me. Well, I've been loving you for such a long time, babe. Expecting nothing in return, just for you to have a little faith in me.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 in My Life, zo noemt ze deze cd, deze treintje Oosthuis. En ze speelt dus alleen maar muziek van die Stevie Wonder. Maar er zijn meer mensen hier in Nederland die zich hebben laten inspireren door die grote singer-songwriter. En u herkent het al aan de eerste tonen, hè? Ook een nummer van Stevie Wonder. Nu uitgevoerd door René Vroger, Lately. Lately I have had the strangest feeling no vivid reason here to find. Yet the thought of losing you's been hanging around my mind. Far more frequently, you're wearing perfume. Will you say no special place to go? But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses But what I really feel. My eyes won't let me hide, cause they always time. I've been staring in the mirror, very slowly picking me apart. Trying to tell myself I have no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you all the thoughts you keep in, you just say nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes. I hold my premonition, misses. What would I really feel? My eyes won't let me hide, cause they all Eh, ik, ben een beetje een eh, zwakkeling als het over muziek gaat. Want eh, ja, als ik deze cd in de, in de cd-speler leg en ik zie al deze nummers voorbij komen... dan denk ik bij mezelf van, och, dit dan maar gewoon erachteraan, hè. Ik weet dat ik het u al vaker heb laten horen, hoor. John van Katwijk en Marcel Schimschijmer. Zij hebben het samen geschreven. En René Vroger heeft het dus opgenomen. Why are you so beautiful? Oh, I'm trying to leave the memories behind me. But you're always on my mind to remind me. I know my mission is to learn to live without you. But still, I wish I had you here to wake up to. And as tonight I saw you slowly walking through that door. Never in my life I wanted anything more. Oh, why? Why are you so beautiful? and why did you have to lose that way? And how was I to know you'd leave me broken hearted? Or maybe I should try to never see your face again. Cause in so many ways you changed my life. I'm a different man. And I should know by now I'll never be the one. And every other thought is bound to make my brown eyes blue. Why, why are you so beautiful? And why did you have to look that way? Oh, oh tell me why, why? dat ik eigenlijk eh, mijn mening niet mag geven. Maar eh, dat was de tijd waarin eh, ik echt grote fan was van René Vroger. Ja, sinds dat hij met die toppers optreedt en zo, daar heb ik zoiets zo van... Nou ja zeg. Ga terug naar de tijd waarin jij als soloartiest op het podium stond met dit soort prachtige liedjes. April, The Pickering Sessions, deel 2, formatie Bluff. Je gelijk is geen geluk. Oh, er blijft zoveel te wensen. Je hebt niet alles in de hand. Blijf maar regenen en heel hard waaien in het gezegende land. Oh, er zijn al zoveel grenzen tussen wie vrienden moesten zijn ze blijven schreeuwen en ruzie maken op dit betegelde plein. Oh, geef dit in goede handen. Oh, het gaat zo makkelijk stuk. Oh, laat deze kans niet liggen en je gelijk is geen. ze staan elkaar vaak in de weg. Of handen vingend naar het leven. En niemand die iets zegt. Oh, er zijn zoveel forensen tussen plaatsen heen en weer en opeens gaat het niet meer.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 Hij nam haar vervolgens in gijzeling. Na korte tijd drong een arrestatieteam van de Gelderse politie de winkel binnen en overmeesterde de overvaller. De medewerkster van de drogisterij in Aalten bleef ongedeerd. Treinreizigers waren vorig jaar minder tevreden over de NS dan in 2009. Er reden minder treinen op tijd, onder meer door de sneeuw. En de informatie tijdens stremmingen was slechter, vinden ze. Uit klanttevredenheidsonderzoek van de NS, de consumentenorganisaties en de overheid blijkt verder dat reizigers ook meer kritiek hadden op het aantal zitplaatsen. Doordat er minder materieel beschikbaar was, waren er minder zitplaatsen. Al met al gaf 75% van de klanten de NS in 2010 minimale 7. 2009 was het nog 78%. In Zuid-Soedan heeft de bevolking zoals verwacht in overgrote meerderheid voor onafhankelijkheid gestemd. De kiescommissie heeft bekendgemaakt dat bij het referendum vorige maand 98,83% voor afscheiding heeft gekozen. President Bashir van Sudan liet eerder vandaag al weten dat hij de uitslag respecteert. Het zuiden wil zich op 9 juli formeel onafhankelijk verklaren. Voor die tijd moeten Noord en Zuid nog over belangrijke punten afspraken maken. Zo zijn ze het nog niet eens over de precieze verdeling van het olierijke grensgebied. Bundesliga-club Wolfsburg heeft coach Steve McLaren ontslagen. Wolfsburg presteert dit seizoen matig en staat nu op de twaalfde plaats. McLaren, oud-bondscoach van Engeland, ging vorig seizoen van Twente naar de Duitse club. In de winterstop werd al gespeculeerd over het ontslag van McLaren. De nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Hannover werd McLaren noodlottig. Twee jaar geleden veroverde Wolfsburg de titel in Duitsland. De club heeft Pierre Lidbarski aangesteld als opvolger van McLaren.